Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 4 door een ongeluk.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 Ember Brandsen met het NOS Journaal. Op een metrostation in het zuiden van Parijs is een schietpartij geweest. Daarbij zou zeker één Franse agent gewond zijn geraakt. Sommige Franse media spreken over twee gewonden. Het is onduidelijk of de schutter is aangehouden. Ook is niet bekend of de schietpartij verband houdt met de aanslag gisteren op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. En voor die aanslag zijn in Frankrijk mensen gearresteerd. De Franse premier Valls noemde in een interview geen aantal, maar volgens Franse media gaat het om zeven arrestaties. De premier zei verder dat het voorkomen van een nieuwe aanslag de hoogste prioriteit heeft. Daarom zijn ook de twee foto's vrijgegeven van de verdachte broers die nog voortvluchtig zijn. Een derde verdachte heeft zich vannacht gemeld bij een politiebureau in de buurt van de Frans-Belgische grens. De man van 18 zegt dat hij op het moment van de aanslag op school zat. Medeleerlingen bevestigen zijn verhaal. Bij de aanslag in Parijs werden gisterochtend 12 mensen doodgeschoten. Verdachten in de rechtszaken over de aanslagen op 11 september 2001 in New York mogen tijdelijk niet door vrouwen worden vervoerd. Dat heeft een Amerikaanse legerrechter bepaald. Vijf islamitische verdachten die vastzitten in de gevangenis op Guantanamo Bay... zien hun advocaat nu niet, omdat ze van hun geloof geen contact mogen hebben met vrouwen... die geen familie van hen zijn. De advocaten denken dat de vrouwen bewust worden ingezet. Omdat de verdachten hun advocaten niet meer kunnen zien... zouden ze zich ook niet kunnen verdedigen. In reactie daarop zegt het leger dat de vrouwen hard nodig zijn... omdat er anders niet genoeg personeel is. Het weer, vanuit het zuidwesten gaat het harder regenen, met de meeste regen in het zuiden en in het oosten. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig en het is 8 tot 10 graden. Morgen kan het 13 graden worden, regent het opnieuw en waait het stevig. Morgenochtend aan zee kans op een zuidwesterstorm.